Waterbalgemoed met het nos Journaal. Verschillende zorginstellingen melden dat ze vanwege een telefoonstoring slecht bereikbaar zijn. Onder de instellingen zijn het Deventer Ziekenhuis, de GGD Drenthe en het Zaans Medisch Centrum. De website allestoringen.nl meldt problemen bij Ziggo, KPN, T-Mobile en Vodafone. De meeste meldingen gaan over de vaste lijn van Ziggo. Ziggo laat aan de NOS weten dat het bedrijf de storing onderzoekt... en nog niet weet hoe groot het is en wat de oorzaak is. België zegt dat de kracht van de corona-epidemie daar lijkt af te nemen. In België is het aantal geregistreerde doden het afgelopen etmaal met 82 gestegen. In Spanje nam het aantal doden in één dag met 812 toe, iets minder dan de gisteren bijkwamen. En in Duitsland steeg het aantal doden door het virus met 66. Ruim 135.000 mensen in Noord-Nederland wordt gevraagd mee te doen aan een groot onderzoek naar het coronavirus. Onder meer het UMC Groningen wil bekijken welke erfelijke en andere factoren bepalen hoe ziek iemand wordt. De ondervraagden die eerder al urine, bloed of haar beschikbaar stelden... krijgen wekelijks een vragenlijst opgestuurd. Afgelopen nacht is er ingebroken in museum Singer in Laren. Vanmiddag wordt duidelijk of er iets is gestolen. In Museum Singer hangen werken van onder andere Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Het is niet de eerste keer dat er wordt ingebroken. In 2007 werden uit de museumtuin zeven beelden gestolen. Bij de datingshow De Villa op RTL 4 zijn geen strafbare feiten gepleegd... concludeerde de zender en producent Blue Circle na een onderzoek. Het programma werd eind vorig jaar gestopt na beelden... waarop te zien is dat een man zich opdringt aan een vrouw. In een onderzoek onder leiding van een strafrechtadvocaat is het ruwe materiaal bekeken. Ook is er met deelnemers gesproken. Volgens de advocaat is er niets strafbaars gebeurd... maar zou het kunnen dat kijkers door de beelden die indruk wel kregen. Het weer, enkele buien, soms met natte sneeuw. Pas in de avond overal droog. Verder ook wat zon en het is zo'n 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.